Michel Koenen met het NOS-journaal. Veel huishoudens gaan er dit jaar financieel op vooruit vergeleken met het afgelopen jaar. Dat komt onder meer door het compensatiepakket van het kabinet, stelt het Nibud. En toch denkt de budgetvoorlichter niet dat de maatregel van de overheid... het koopkrachtverlies van vorig jaar volledig kan herstellen. En ook is het de vraag of de inflatie blijft zoals voorspeld. En volgens het Nibud houden mensen die werken meer netto salaris over vanwege kortingen. En ook gaan veel cao's omhoog. Wie kinderen heeft, krijgt dit jaar bovendien meer kinderbijslag en kindgebonden budget. Richard de Mos doet aangifte van het lekken van zijn strafdossier. Gisteren meldde Nieuwsuur dat het programma in het bezit is van het volledige strafdossier van de oud-wethouder van Den Haag. Op de site van zijn partij Hart voor Den Haag zegt de Mos dat er een groot mediaoffensief tegen hem gaande is... waarin hele en halve onwaarheden worden verteld de mos staat vanaf maandag met zeven anderen terecht voor het vormen van twee criminele organisaties, ambtelijke corruptie en het schenden van het amtsgeheim. Hij zou vastgoedondernemers in ruil voor donaties hebben voorgetrokken. De toeristische trekpleister Machu Picchu in Peru is voorlopig dicht. De overheid doet dat vanwege de politieke onrust in het land. Bij protesten tegen de regering zijn al tientallen mensen om het leven gekomen. En de voormalige Inca-nederzetting trekt jaarlijks vele honderdduizenden bezoekers. In de eredivisie heeft NEC thuis met 3-1 gewonnen van FC Emmen. Die Mata scoorde twee keer voor de ploeg uit Nijmegen. Er zijn nog twee wedstrijden vanavond. PSV tegen Vitesse en Cambuur Sparta. RKC Waalwijk Go Ahead Eagles gaat niet door. Het veld van het stadion van Waalwijk is onbespeelbaar... omdat het nog onder een laag sneeuw ligt. Het weer vanavond en vannacht op de meeste plaatsen lichte vorst. Lokaal is er wat nevel of mist. Morgen vooral in het westen zon. In de rest van het land bewolkt. Het wordt een graad of drie. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file voor de Koentunnel op de A10 Noord richting Den Haag en Rotterdam.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 Don't need no hateration, holleration in this dancery. Let's get it percolating, while you're waiting, so dance for me. Let's get it from the phone up, on the phone up in this dancery. We got y'all open, now you're floating, so you got to dance for me. Don't need no hateration, holleration, this why get So just dance for me. Let's get it pop on the on the in this dancery. you now you're floating, so you got to dance for me. Don't need no hateration, holleration, this why get So just dance for me. Let's get it Now you're so you got to dance for me. Don't need no hateration, holleration in this dancery. Let's get it percolated while you're waiting. So just dance for me. Let's get it from up on up, on up, in this dancery. We got y'all open, now you're open, so you got to dance for me. Don't need no hateration, holleration in this dancery. Let's get it percolated while you're waiting. So just dance for me. Let's get it. zijn we bij je.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 Nou, ik dacht van dan gaan we gewoon een uurtje een beetje tech house draaien. Dus het gaat allemaal goed komen. Onderweg zometeen uh, Rafa ook Friends by Chance en Redeem komen eraan. Maar eerst die Hugo en uh, Gambia Afrika met Morineta. En dat plaatje came, was een grote hit vorig jaar zomer, hè? favorite radio show, The Nightwalk Main Stage. So Chance en Redeem met Rock My World. daarvoor horen we Rafa met uh, El Ritmo. Rafa FL moet ik zeggen met Ritmo. En ik heb een beetje shownieuws voor je. Madonna, die komt weer naar Nederland voor een concertje. De popster staat op 1 december in de Ziggo met haar eh, Celebration Tour. Ze zal tijdens het optreden in Amsterdam de grootzit uit haar 40-jarige carrière zingen. Ja, 40 jaar het zegen, want het is al een oud omaatje geworden. Nou ja ze ziet er ook goed uit, maar eh, ze is al aardig op leeftijd. Het eh, wereldwijde tournee begint in juli in de Canadese stad Vancouver. En de zangeres zal in 35 eh, steden optreden. Elf van de optredens vinden plaats in Europa. En de show in Amsterdam is de laatste van die optredens in Europa. De 64-jarige Madonna bracht in 2009 al een verzamelalbum met de titel Celebration uit. En sindsdien zijn enkele platen van de zangeres verscheen. Waarvan uh, eh, Madam X uit 2019 de laatste was. De popster viert dit jaar het 40-jarig jubileum van haar carrière. En ze brak in 1983 door met de single Holiday. En het bijbehorende album Madonna. En eh, ja, voor het laatst in Nederland was ze eh, met een optreden in 2015. Ze stond toen met de Rebel Heart Tour. Twee avonden in de Psychodoop. En in 2019 en 2020 toerde ze niet met het album Madonna X. Maar sloeg ze Nederland over. Ze deed wel, maar niet in Nederland helaas. Maar nu dan doet ze dat dan op 1 eh, december eh, Celebration Tour in de Ziggo En de voorverkoop van het concert eh, is gisteren begonnen. Dus misschien dat je interesse hebt. Toch leuk hè? 40-jarig jubileum. Moet je gewoon bij zijn. En Kraantje Papi, die telde afgelopen maandag op Instagram... dat hij volgend jaar een concertreeks Vrienden van Amsterdam live gaat presenteren. De 36-jarige artiest die al jaren deel uitmaakt van de optredens... neemt de presentatie over van Nick Schilder en Simon Keizer. Kraantje Papi, die staat stil bij het feit dat de helft van de shows van Vrienden van Amsterdam live erop zit. We zijn er te de helft. Nog tien shows te gaan, zei hij afgelopen maandag. Maar wat een trip is het weer. Elke dag voor duizenden mensen een show geven met vrienden uit de scene. Ja, ze bestaan natuurlijk eh, nu al heel lang. En eh, vandaar eh, dat ze echt een marathon aan shows eh, hebben gegeven dit jaar. De Vrienden van Amstel Live. En volgend jaar dan eh, weer een gewone editie. En dan, uh, ja, dan kraantje pap in de presentatie op zich neemt. En natuurlijk uiteraard heeft hij beloofd dat hij ook gewoon gaat zingen. Want we zien hem graag natuurlijk. Hè. GFM Zandvoort, The Nightwalk. Muziek, zie ik je aan je radio gekluisterd. Het is zaterdagavond, begin van je stapavond. Zometeen P, oftewel Maurice West zoals hij officieel heet... met Drugs from Amsterdam. En ik weet niet of jij wel eens op Tomorrowland bent geweest... maar daar hebben ze een andere versie. Bas from Amsterdam. Amsterdam. En eh, ja, ik heb geprobeerd om hem te krijgen, maar eh, hij is exclusief voor Tomorrowland. Dus eh, ja, ik heb hem niet kunnen bemachtigen en we mogen hem dan ook eigenlijk niet draaien. Nou ja, als ik hem had, had ik hem gedraaid voor je, of dat mag of niet. Maar hè, helaas is het gewoon het origineel, maar die is zeker ook goed. Maar eerst hoor je nu op de radio James Hype, de nummer 1 van vorig jaar. De beste houseplaat van 2022. James Hype en Miga Del Rosa met Ferrari. Can I be honest? I still want your hands up on my body. You still make my heart beat fast, Ferrari. With me in the wave, but in the morning. Do you still want me? Can I be honest? I still want your hands up on my body. You still make my heart beat fast, Ferrari Nightwalk. from Amsterdam. But met A Deeper Love. Een oud nummer van Clifford Cole uit de jaren 90 in een nieuw jasje gestoken. En daarvoor door eh, Maupie met Drugs from Amsterdam. En zo werd het even tijd voor de party-update. Wat voor leuke feest er allemaal gaat op deze zaterdag 21 januari 2023. We zitten alweer 21 dagen in het nieuwe jaar.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 Die heeft daar de line-up in handen voor de vrijdag en zaterdag. En eh, op zaterdag draait hij zelf ook. En vanavond heeft hij meegenomen Kim Chaos, Pedro Michael en de MC is Janto. Vanavond dus in de Escape, het wekelijkse feestje Brainwash. als we doorlopen, dan komen we bij Back, Oftewel Club Air, daar hebben ze elke zaterdag Back. Dat is hiphop en R&B. Dat begint om 11 uur en dat duurt eh, heel bijzonder tot eh, half vijf in de ochtend. Aparte tijd. Misschien hebben ze een half uur nodig om, om jou er weer uit te zetten. Dat kan natuurlijk. En voor meer informatie, check eh, de website afgekort throwback.nl of air.nl met onder andere eh, Dimes, NBA, Nomade, Hard Talk en en de MC's DJ. Vanavond dus eh, in <laughs> ja, Club Air, dat was het. Club Air, Throwback, Hip-Hop en R&B. En als je houdt van Hip-Hop en R&B, dan moet je ook... Uh, nog kan je, je moet niks, je mag alles. Naar, naar de Melkweg vanavond, daar is het wekelijkse feestje Encore. En dat begint zoals altijd rond de klok van middernacht in de Melkweg. Uh, encore hip-hop en RB from A to Z. Zoals eh, we vroeger een programma hier hadden op uh, eh, CFM Zandvoort. Dat was van, van Edwin de Wit, hè? Ja, officieel heet hij Keur, maar vroeger heette hij Edwin de Wit. En voor meer informatie over Encore, check de website Encore Amsterdam. Zonder streepjes, gewoon encoreamsterdam.nl of melkweg.nl. Daar vind je alle informatie Hollands home of hip-hop en RB. Dat is Encore in de Melkweg vanavond. En dan gaan we door met muziek, want daarom zit je aan je radio gekleed geluisterd. Zaterdagavond 21 januari. Melly Joes met Mufuento. manga mugandani on the Nightwalk main stage. Tengo ganas de ti. aquí la más, bebé. la más bebé. let you know if you didn't know. I'm on my way to the liquor store with DBE and my didn't rolls. Got too much game to be slipping though. I'll let you know if you didn't know. I'm on my way to the liquor store with DBE and my didn't rolls. Got too much game to be slipping. know if you didn't know. Too much game to be slipping, though. I'll let you know if you didn't know. I'm on my populaire plaat vorig jaar. was uh, Joel Corey met Liquid Store. En daarvoor horen we Hugo en Damien eh, Hendrix met eh, Tango Gunners de T. En wat dat betekent, geen idee. Maar het plaatje was fantastisch, daar gaat het om. Hè. Het is even tijd van de Nightwalk 10. Welke plaatsen zijn erg populair in de clubs, op de streams, op de radio... En op de festivals uh, op 10 deze week... Jamie Jones een remix van Vintage Culture met My Paradise. Op 9 Armo van Helden en Mark Knight met de music Began to play. Op 8 Ella Rose en uh, Bota met uh, Baddest of the Mall. Op 7 Pick and Dad met uh, Pull Up the Bumper. Op 6 deze week In Deep, de remix van George Reynolds met Last Night a DJ Save My Life. Op 5 Elf System met Afraid to Feel. Op 4 Bob Sinclair in de remix van Fisher met World Hold On. Op 3 deze week week dacht Jerry, en Riverstar met This is the South. Op twee nog steeds de remix van Marco Lijs van Kashmir en Dacier met Rider Days. Deze week nog steeds op één die nummer één tophit. Eh, nee, wat zeg ik tophit? Tip TikTok. TikTok <laughs> moet ik zeggen, ja. TikTok plaat eh, Jengi met Bel Mercy. Die eh, doet het heel goed dankzij TikTok. Nou, die draaien we niet.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 En eh, eh, Tim Hooks ken je natuurlijk misschien van 538. Die maakte al die hele bijzondere remixen van de nieuwe plaatjes. Wat zeg ik? 538, Slam FM. Ik krijgt waarschijnlijk ruzie met de heren van Slam. Maar bij Slam FM maakt hij elke week maakt hij, populaire platen. Maakt hij dan weer een remix of een mashup van. En die hoor je dan weer. Maar Tom Hooks is zelf, Tim Hooks moet ik zeggen. Populaire DJ die goed is in remixen. Maar zijn eigen muziek doet ook zeker eh, voor de radio hier bij CFM doet hij het heel goed. CFM voor het eerste uur zit erop. Niet getreurd. Zometeen nieuws en weer. ja, het weer. Ja, hè. En zometeen eh, DJ Mouse met zijn Global House Vibes. En straks in het derde uurtje, vanaf 11 uur, vliegen we helemaal naar Italië. Bij de beste van de clubs Italië met DJ Cavaschelli. We doen nog even muziek. God Lucky komt eraan. Het Can You Feel It, maar eerst die Leandro da Silva. En Mimo eh, en Rico met Bugesta. Ik zeg tot zometeen na de break.